Ons land deed niet mee, maar het demissionaire kabinet heeft zich nu toch bedacht, vertelt verslaggever Eva Kiviet. Zo'n 20 eh, grote landen hadden die verklaringen ondertekend, onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar Nederland tot vorige week nog niet, omdat, was het argument, een nieuw kabinet daarover moet beslissen. Nou, daar komen ze nu dus eh, op terug. Nederland moet nu voor eind volgend jaar de geldkraan voor dit soort projecten hebben dichtgedraaid. In Cannes in Zuid-Frankrijk is vanochtend een agent aangevallen. Een man trok de deur van een politieauto open en stak de agent met een mes. Die had een kogelvrij vest aan. Een andere agent in de auto zou hebben voorkomen dat de aanvaller doorging met steken door hem neer te schieten. En de man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Passion is volgend jaar in Doetinchem, heeft Omroep Caro en CRV net bekend gemaakt. Het tv- en musical-evenement over het paasverhaal, van Jezus trekt elk jaar veel kijkers. Maar het publiek mag er vanwege corona, net als de vorige editie, niet bij zijn. En misschien heb je het vorige week meegekregen. Ophef in België om een seksfilmpje. Een stel ging daar vol op het orgel, op het altaar en het koor van de plaatselijke kerk. En de pastoor was geschokt. Toen ik het hoorde, verschoot ik. Dat is het eerste. En ik denk ook dat ik een beetje geschokt was. Um, Eigenlijk kocht dat niet thuis in een kerk. Door het seksfilmpje was de kerk ook ontheiligd, vonden veel mensen. Dat is nu opgelost. Er is gebeden en de plekken waar het filmpje was opgenomen zijn besprenkeld met wijwater. Heilig water is dat. Het weer. De zon schijnt, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 12 vanmiddag. Morgen schijnt in het zuidoosten de zon, maar is in het noordwesten veel bewolking en kans op regen. En het wordt dan 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam over Amstel nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden, maar daarvoor zijn drie rijstroken dicht.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 should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. De Brabantse zorg roept carnavalsverenigingen op heel goed na te denken... of ze op 11 november door willen gaan met de geplande feesten... gezien de stijgende besmettingscijfers. In Brabant gaat de opening van het carnavalseizoen vooralsnog door. In Limburg is het grotendeels afgelast. De Nederlandse opsporingsdiensten hebben het hoogste bedrag ooit aan cryptomunten in beslag genomen... voor meer dan 25 miljoen euro. Tientallen verdachten zouden met de munten crimineel geld hebben witgewassen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan een staatsbezoek aan Noorwegen. De komende drie dagen gaat het onder meer over klimaatverandering en internationale samenwerking. Het weer dan, zon en wolken en vooral in het noorden nog een enkele bui. Het is vanmiddag zo'n 12 graden. mamma mia. command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, mama everybody said.